Dikter Hark met het NOS Journaal. Minister Kamp wil dat de Tweede Kamer voor het pensioenakkoord... dat hij deze week sloopt met de sociale partners. De meeste oppositiepartijen zijn niet van plan om gehoor te geven aan zijn oproep... en wijzen erop dat TV grote FNV-bonden het akkoord hebben afgewezen. Kamp heeft de steun van oppositiepartijen nodig... omdat gedoogpartner PVV tegen is. De Britse premier Cameron heeft in Libië gezegd dat kolonel Gaddafi de strijd moet opgeven. Groot-Brittannië zal helpen om Gaddafi op te sporen en de NAVO-missie in Libië gaat door totdat alle burgers veilig zijn, zei Cameron, die samen met president Sarkozy op bezoek is in Tripoli om de Libiërs een hart onder de riem te steken. De twee leiders zijn populair bij de Libiërs omdat ze zich sterk hebben gemaakt voor de NAVO-acties tegen Gaddafi. Bij een zelfmoordaanslag op een begrafenis in Pakistan zijn zeker twintig doden gevallen. De dader blies zichzelf op tijdens de uitvaart van een lokale stamleider die de regering steunde. Meer dan 35 mensen raakten gewond. In het noordwesten van Pakistan fungeren sommige stammen als regeringsmilities. Tegen betaling vechten ze tegen de Taliban en andere tegenstanders van de regering. De stammen zijn daardoor ook vaak het doelwit van wraakacties. Op het dragen van een boerka komt een boete van maximaal 380 euro te staan. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Donner dat morgen in de ministerraad wordt besproken. Volgens Donner past het dragen van een boerka niet in de open Nederlandse samenleving die uitgaat van de gelijkwaardigheid van man en vrouw. In Noorwegen zijn door een brand op een cruiseschip twee bemanningsleden omgekomen. Bijna twintig mensen raakten gewond en er zijn zeker drie vermisten. De ruim 200 passagiers zijn ongedeerd. De brand brak uit in de machinekamer toen het schip vlakbij de haven van Ålesund voer in het westen van Noorwegen. Het kon nog wel op eigen kracht naar Ålesund varen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Dan nog het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. Blijft droog. Temperatuur van een graad of 18. Morgen is zon, later mogelijk lichte regen in het zuidwesten. In het weekende bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoetewouderijndijk 4 kilometer. Komt door een ongeluk, de linker rijstrook is daar dicht.